2 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De burgemeester van Schiermonnikoog heeft Defensie gevraagd... om militairen naar de Waddeneilanden te sturen... om te helpen bij het schoonmaken van de stranden. Volgens burgemeester Ineke van Gent is deze klus niet door de bewoners zelf te doen... en hebben we extra handen van buitenaf nodig. Dat zei ze op de radio tegen Omroep Friesland. Ook de burgemeester van Terschelling wil steun van het leger. Twee verdachten van het dodelijke vuurwerkongeval in het Friese Morra zijn door de politie vrijgelaten. Ze blijven wel verdacht in de zaak. Een derde man zit nog vast. De drie worden ervan verdacht dat ze vuurwerk hebben laten ontploffen dat alleen mag worden afgestoken door professionals. Bij het ongeluk op oudejaarsavond kwam een man van 41 uit Morra om het leven. De schietpartij in Rotterdam, waarbij op nieuwjaarsdag rapper Faiz om het leven kwam... had een onbenullige aanleiding, melden enkele media. In een café zou Vice per ongeluk een glas hebben omgestoten... waarna er een woordenwisseling ontstond. Buiten het café liep de ruzie uit de hand. Iemand trok een wapen en schoot daarmee op Faiz en zijn broer. De rapper overleed ter plekke. Zijn broer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In de zaak zijn zeven verdachten aangehouden. Oudschaatster Pauline van Deutenkom is overleden. In de zomer werd bij haar kanker geconstateerd. Ze is 37 jaar geworden. Van Deutenkom was actief op de schaatsbaan tussen 1998 en 2012. En haar grootste succes behaalde ze in 2008... toen ze in Berlijn de wereldtitel allround veroverde. Daarmee ontroonde ze Irene Wust, die zilver won. De zoektocht naar de tweede zwarte doos van het gecrashte toestel van Lion Air is gestaakt. Het toestel stortte eind oktober in zee. Het was onderweg van Jakarta naar het eiland Banga. Alle 189 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. De eerste zwarte doos met de vluchtgegevens werd na drie dagen gevonden. Het weer in de loop van de middag neemt het aantal buien af. Af en toe zon ook. Het is 4 tot 6 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen.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 Met men nu. De Muziek Boulevard. Goedemiddag en hartelijk welkom bij de eerste Matchbox van 2019... op deze 3 januari van dit nieuwe jaar. En er is het eh, goed gebruik om alle luisteraars even de allerbeste wensen eh, toe te dienen. Eh, goed, een mooi en een fijn nieuw jaar En heel veel plezier met de muziek van Matchbox het komende jaar. We beginnen zo meteen met The Kings en daarna Stevie Wonder. En je kunt het allemaal beluisteren op kabel 104.5 in de ether op 106.9. op het internet eh, tik je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Dit is aflevering 263. Veel plezier. me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone. lonely. twee platen gingen we even naar de jaren 60. We het eh, Stevie Wonder met For Once in My Life. En dat kwam uit 1968. En uit 64 hadden we de Kings als eerste met eh, You Really Got Me. We gaan nu even naar, het, eh, naar een LP luisteren van Police Regatta de Blanc uit 1979. En daarvan draaien we Walking on the Moon. walking on the Van het album Regatta de Blanc uit 1979 draaiden we de track Walking on the Moon. Een grote single hit ook in Nederland. En dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 3 januari 1969. Twee nieuwe binnenkomen slechts. En de eerste is een eh, instrumentale van Booker T en de MG's. Binnen op 38, hier is Salimbo. Limbo. 38 Booker T in de MG's en uh, eh, Soul Limbo. En de tweede nieuwe is tevens de hoogste nieuwe en dus... De klapper van de week! week, week. En die kwam weer op nummer 32. Hier is de Manfred Man en Fox on the Run. us home. Oh, this woman tempted me, oh yes, and took me for a ride. I like a weary fox, I need a place to hide. soul. We'll talk about the world and friends we used to know. I'll illustrate a girl who put me on the floor. The game is nearly up. The hounds are at my Inmiddels dus ook al 57 jaar oud. Dit Lesson 1 van Russ Conway, de Engelse pianist. Eh, we gaan even luisteren naar Al Green met Let's Stay Together. 1972. Dit was uh, Al Green en Let's Stay Together. En eh, ken je eh, Jimmy Clinton? Ken je die? Niet Clinton, maar Clinton. Nou, die heeft twee hits gehad in de jaren 50. En een van die twee heette Go Jimmy Go. en Go Jimmy Go. En dat was 1959. In de jaren 60 was Graham Nash lid van de Hollies. En heel veel succes met die groep natuurlijk. En op een gegeven moment schreef hij het nummer Marrakesh Express. En daar waren zijn collega Hollies niet van gecharmeerd. Ze vonden het bijvoorbeeld niet te commercieel genoeg. Eh, later ging hij bij Crosby, Stills en Nash eh, werken, zingen en spelen. En toen heeft hij dat nummer daar mee naartoe genomen. En die vonden het wel meer dan uh, voortreffelijk eigenlijk. En dat was het ook. Looking at the world through the sunset in your eyes Juggling the train to clear Moroccan skies The pigs and chickens call. Animal carpet wall to wall.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 They're digging me to Marrakesh. All on board. Het nummer stond op de eerste LP van Crosby, Stills en Nash. Eh, met onder andere de Sweet Judy Blue Eyes. Dit was dus Marrakesh Express. En dan gaan we naar de eh, tip van Willem en die komt vandaag van Bruce Springsteen. En dan gaan we even naar de datum 31 maart 1992... want op die dag bracht Bruce twee LP's uit. Lucky Town en Human Touch. Het was de bedoeling eigenlijk dat Human Touch al in 1990 uitgebracht zou worden... maar dat lukte op de een of andere manier niet... En toen dacht hij, toen het in klaar was, weet je... ik breng er gewoon twee gelijk uit. Eh, we gaan een track draaien van het, eh, van het album Lucky Town. En eh, dat heet If I Should Fall Behind. Hier is de tip van Willem, Bruce Springsteen. We said we'd walk together Baby, come what That come the twilight, should we lose our way? If as we're walking a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we would travel darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so differently. But I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear that the other may see. And I'll wait for you. And if I should fall behind, wait this beautiful river in the valley ahead. Beneath the oaks bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees? I'll wait should I fall behind, wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Yeah, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. I'll wait for you. Should I fall De LP Human Touch was het meest populair van de twee... maar dat lag zeker niet aan het nummer If I Should Fall Behind... van de LP Lucky Town. Dit was de tip van Willem. We zijn benieuwd naar die van volgende week natuurlijk. Hier is de cue. 65 met eh, Sour Wine. Een van hun eh, echt heel erg mooie nummers, moet ik zeggen. Eh, we gaan even naar Amerika, naar de Fifth Dimension. En dan gaan we luisteren naar het nummer Up, Up and Away uit 1967. Would you like to ride in my beautiful Would you like to ride? niet heel erg succesvol geweest in Nederland, The eh, Fifth Dimension. Maar eh, dit nummer, dat was eh, meer dan de moeite waard. En ze zijn nog een beetje aan het nasudderen. Ehm, en het heette Up, Up and Away. Dan gaan we naar de, luisteren naar Herman's Hermits. En dat komt dan weer uit 1968. En hier is Something is Happening. bekend in Europa en gigantisch in Amerika. Dit waren Herman's Hermits en Something is Happening. In 1902 werd er een lied gecomponeerd en dat heette Das Glühwürmchen. En dat werd niet gecomponeerd met het idee, daar gaan we even een hit van maken. Want de hit bestond nog niet in 1902. Maar in 1952 werd het wel een hit in de uitvoering van de Mills Brothers. En onder de titel Glowworm. dimmer, hey there, don't get dimmer, dimmer, light the path below, above, and lead us on to love. Glow, little glowworm, fly of fire, glow like an incandescent wire, glow for the female of the species. Turn on the AC and the DC, this night could use a little brightness, light up your little old bug of lightning when you gotta glow, you gotta glow, glow, little glow and glow. Glow, little glow and glow, and Plymouth swim to the sea of night, little swimmer. Thou aeronautical weaver, illuminate yon woods primeval. See how the shadows deep and darken, you and your chick should get to sparking. I got a gal that I love so. Load it low and low. Load it low and turn a key on you. On a equipped with tail light neon. You've got a cute vest pocket Mazda, which you can make both slow and faster. I don't know who you took to shine to or who you're out to make a sign to. I got a gal Sisters Brothers en Glowworm, en dat was uit 1952. Ik zei net dat de eh, Hermans Hermans in Amerika gigantisch waren... in de tijd dat ze beroemd waren in eh, eh, heel de wereld. Maar de groep Exposé, ja, ik had er ook nog nooit van gehoord... die was in de jaren 80 ook heel erg gigantisch in Amerika. Die hadden in de jaren 80 wel 12 top 10 hits. Ik heb een Nederlandse hitparade even op nagekeken... Ze hebben hier drie kansen gehad. Eén eindigde in de tipparade. Eén eindigde op nummer 78 in de top 100 die we toen hadden. En één eindigde op nummer 7. En dat was When I Looked at Him. Hier is Exposé. I've never known someone before who feels the way you do. All my dreams somehow came true with you. And I've never wanted someone more as much as I want you. Love will last forever, it's true with you. was 1989. Dit was Exposé en When I Looked At Him. Een nummer 7 hit in Nederland. Ja, ja, ongelooflijk. Ehm, we gaan even luisteren naar Starship uit het jaar 1987. Hier is Nothing's Gonna Stop Us Now. Jefferson Airplane naar Jefferson Starship en dan weer naar Starship. Dit was Nothing's Gonna Stop Us Now uit 1987.